Verslaggever Hendrik Willem-Hofs vertelt waarom zij nu ineens wel willen meepraten. Nu zijn die organisaties hier omdat ze ook hebben kunnen zeggen waarover ze willen praten. Ze hebben de agenda kunnen bepalen. En dat betekent dat alle dingen waar zij bezwaren tegen hebben... bijvoorbeeld de manier van eh, vaststellen van die stikstofdepositie, de doelen... Ja, dat die op tafel liggen. Ehm, maar ja, het is natuurlijk de vraag of die ook echt ter discussie komen te staan. Het kabinet is er ook bij vandaag. Als je weinig verdient, krijg je volgend jaar wat meer. Het minimumloon gaat dan met 10% omhoog. En mensen met een laag inkomen gaan ook minder belasting betalen. Doet het kabinet om boodschappen en energie betaalbaar te houden. In de haven van Rotterdam zijn een paar sporttassen vol met kook ontdekt. Ze zaten in een container met appels uit Panama. In totaal is er meer dan 1500 kilo in beslag genomen... met een straatwaarde van bijna 115 miljoen euro. Steeds meer mensen gaan naar het ziekenhuis of de huisarts met buikpijn. De maagleverdarmstichting darmstichting die de cijfers heeft opgevraagd... zegt dat dat komt doordat we steeds vetter en ongezonder eten. Daardoor krijgen mensen last van leververvetting of darmontstekingen. En nabestaanden van een groep omgekomen Olympische sporters krijgen waarschijnlijk een schadevergoeding. 50 jaar geleden ging het op de Spelen in München helemaal mis. Mijn collega Charlotte Waaiers vertelt je meer over die dag. Ja, op 5 september tijdens die Olympische Spelen eh, hebben leden van de Palestijnse terroristische beweging Zwarte September um, elf Israëlische sporters eh, in het Olympisch dorp gegijzeld. En ze eisten vrijlating van honderden Palestijnse gevangenen in Israël. De Duitse politie probeerde de gijzeling te beëindigen en dat ging helemaal mis. Bij de bevrijdingsactie door de politie en bij de gijzeling zelf kwam één politieagent en elf Israëlische atleten om het leven. Waarschijnlijk krijgen de nabestaanden samen 28 miljoen euro van de Duitse regering.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 Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze baggy heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek, ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk je dat ik om de shine geef?